De man werd aangehouden waarna andere bewoners met elkaar en met de politie op de vuist gingen. Enkele agenten raakten lichtgewond. Het weer vrij zonnig, het is ongeveer 10 graden. Vanavond en vannacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking weer toe.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 and I love it. Yeah, I love it. It's the answer to all my dreams. Every time it feels like the earth is shaking. Yeah. playing with my mind. And I don't mind, I don't, I don't mind. No, I don't mind, I don't.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 Tijdens het storten van beton kwamen aan het begin van de middag twee verdiepingen naar beneden. Vijf bouwvakkers die op de eerste etage stonden raakten zwaar gewond. Een zesde bouwvakker kwam er met schrammen en builen van af. Onder meer de arbeidsinspectie en MAB Development hebben een onderzoek ingesteld. In Parijs protesteren duizenden jongeren tegen de geplande pensioenhervormingen. Ook in andere steden wordt gedemonstreerd. In Lyon leidde dat tot gewelddadige confrontaties tussen de politie en jongeren. De Fransen demonstreren al tien dagen tegen het verhogen van de pensioenleeftijd. Daardoor is benzine schaars, rijden veel treinen niet en kunnen minder vliegtuigen vertrekken. Vakbondsleiders besluiten vanavond of ze ook volgende week doorgaan met de acties. President Sarkozy hoopt dat de Senaat de hervormingen morgen goedkeurt. De kans is groot dat er een staking komt bij TNT Post. De vakbonden zijn niet tevreden met de voorstellen van het postbedrijf om de gevolgen van de reorganisatie te beperken. De bonden vinden dat er te veel gedwongen ontslagen vallen en willen harde afspraken over een geleidelijke reorganisatie. TNT wil 11.000 banen schrappen en denkt dat er zo'n 3100 gedwongen ontslagen vallen. Overleg van de bonden en het postbedrijf